all the attributes of greatness that she knew we couldn't learn away from home And by the time she nation's most unique and precious bird. And heaven help us always to remember that the hand that rocks the cradle when she gets Waitress at Main Street Café.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 With a little money in your pocket, it'll get you right down that road. But all I've got are these voices telling me this is your life. Tobacco fields, textile mills, peace and rough. ain't no place for angels, no time.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 Zijn vrijlating komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. Mogelijk is er een verband met het bezoek dat de Chinese premier Wen Jiabao aan Europa brengt. Oud-premier Julia Timoshenko van Oekraïne wordt vervolgd wegens machtsmisbruik. Een energiecontract dat ze als premier gesloten heeft met het Russische bedrijf Gazprom... zou de staat Oekraïne 135 miljoen euro hebben gekost. Haar achterban spreekt van een politiek proces waar de huidige president Janukovic achter zit. Twee Israëlische toeristen zijn in Polen gearresteerd omdat ze spullen hebben gestolen uit het vernietigingskamp Auschwitz. Bij een controle op het vliegveld bleek dat ze onder andere messen, lippels en scharen hadden meegenomen. De twee Israëliërs, een man van 60 en zijn vrouw van 57, kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Syrische ordentroepen hebben gisteren op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. In Kiswa, ten zuiden van Damascus, werden twee mensen gedood toen een begrafenis uitliep op een betoging tegen president Assad. Drie andere burgers werden gedood in Damascus en in Quseir bij de Libanese grens. Het aantal mensen in de wereld met diabetes is de afgelopen 30 jaar meer dan verdubbeld. Dat concluderen Britse en Amerikaanse wetenschappers. Ze schatten dat er nu zo'n 350 miljoen mensen suikerziekte hebben. Volgens de onderzoekers hebben inwoners van Nederland, Frankrijk en Oostenrijk de laagste bloedsuikerspiegels ter wereld. De mensen met de hoogste bloedsuikerspiegels wonen in de VS, Spanje en Nieuw-Zeeland. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen volop zon en op veel plaatsen warmer dan 30 graden. Dit was het... Dit is Johnson Hoka van de ANWB.